1 uur. Door Almegens met het NOS-journaal. Het aantal bedrijven dat vanwege het coronavirus werktijdverkorting heeft aangevraagd... is sinds gisteren verdubbeld. Het zijn er nu 5000. In een gemiddeld jaar maken tussen de 100 en 200 bedrijven gebruik van de maatregel. Meestal na bijvoorbeeld brand. Om in aanmerking te komen voor werktijdverkorting... moeten bedrijven wel aan voorwaarden voldoen. Er moet een directe link zijn met het virus... en minstens een vijfde van het werk moet wegvallen... gedurende 2 tot maximaal 24 weken. Minister Slop blijft erbij dat scholen niet dicht hoeven. Een deel van de Tweede Kamer vindt dat alle scholen moeten sluiten vanwege het virus. In andere landen is zo'n maatregel al genomen. Volgens Slop is sluiting niet nodig. Wel moeten leerlingen en leraren met gezondheidsklachten thuis blijven. Op sociale media verschijnen veel berichten en foto's over lege schappen in supermarkten. Sommige mensen zijn aan het hamsteren. De supermarktbranche zegt dat dat echt niet nodig is... omdat de bevoorrading gewoon doorgaat en er genoeg voedsel is. De UEFA heeft vanwege het virus volgende week alle wedstrijden in de Champions League en de Europa League afgelast. De wedstrijden van Juventus en Real Madrid gingen al niet door. Frankrijk heeft de nationale voetbalcompetitie stilgelegd. En ook in Duitsland en in Groot-Brittannië wordt de competitie waarschijnlijk gestaakt. Bij Saxion Hogeschool in Twente probeert een secte uit Duitsland leden te werven. Bij de school zijn folders uitgedeeld. Die Duitse secte noemt zich op internet de Christians. Tenminste één Enschedeze student heeft zich er al bij aangesloten. De ronselpraktijken kwamen aan het licht toen zijn ouders probeerden hun zoon te bevrijden. Het weer vanuit het noorden buiige regen, maar ook af en toe zon. Het waait nog hard, maar vanmiddag dan neemt de wind in kracht af. Het is zo'n 9 graden. Morgen wordt het wat warmer dan vandaag. En vooral in het oosten is dan eerst nog de zon te zien. Daarna volgt meer bewolking, maar het blijft wel droog.